werkt weer mee aan het onderzoek tegen hem... Direct na zijn aanhouding zei hij dat hij in Jemen was getraind door een aan Al-Qaeda verwante groep. Maar nadat hem was verteld dat hij zichzelf niet hoefde te belasten, hield hij zijn mond. In Amerikaanse media wordt erop gespeculeerd dat zijn familie hem heeft overgehaald om toch weer te praten. Dat heeft volgens de FBI waardevolle informatie opgeleverd. Details zijn niet bekendgemaakt. Iran lijkt toch tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van het Westen over zijn atoomprogramma. In een tv-interview zei president Ahmadinejad dat hij er geen problemen mee heeft om uranium voor verrijking naar het buitenland te sturen. Maandenlang heeft Teheran zich daartegen verzet. Iran heeft zelf uraniumverrijkingsinstallaties en het Westen is bang dat het daarmee grondstoffen voor kernbommen wil maken. Iran zelf zegt dat het verrijkt uranium is bedoeld voor energieopwekking. In het buitenland verrijkte splijtstof kan niet meer worden gebruikt voor kernwapens. De medisch specialisten voeren voorlopig geen actie tegen de bezuinigingen van minister Klink. Dat is de uitkomst van overleg op een ledenvergadering van de Orde van Medisch Specialisten. Klinkt kort de specialisten met 375 miljoen euro. Bovendien kondigde hij in december extra bezuinigingen aan, waardoor het in totaal gaat om 512 miljoen euro. Mocht de minister vasthouden aan de extra bezuinigingen, dan volgen wel acties, zijn woordvoerder van de orde. Eerder probeerden de specialisten de bezuinigingen via de rechter ongedaan te krijgen. Dat mislukte. Wel zette de rechter vraagtekens bij het cijfermateriaal. Daarom stelde hij voor met de Nederlandse zorgautoriteit te gaan overleggen. Dat gebeurt volgende week. Het weer vannacht wordt het kouder en de kans op winterse neerslag neemt toe.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 Besteed mij haar beiden en hij zocht nog rust bij haar. Ze steen voor haar een hutte van ballen, liemen rijdt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en heid. Het hier haast 1500 verloren maatschappij. Sluierde net onder, ze vielen haar vrij.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 about God in His mercy. If He really does exist, why did He? and cried all day alone again. Naturally, alone again. Naturally. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile mais j'ai glissé sous le vent. Mais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant.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 J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais C'est juste une pause ZFM.